met het NOS-journaal. De nieuwe Spaanse regering Rajoy bezuinigt vanwege de crisis komend jaar bijna 9 miljard euro. Daarbij wordt geen enkel ministerie gespaard, zegt Financiën. De lonen van de ambtenaren worden bevroren en de belastingen gaan omhoog, vooral voor de rijkste Spanjaarden. Volgens premier Rajoy komt het begrotingstekort dit jaar uit op 8 procent. De hackersgroep Anonymous heeft de creditcardgegevens van zo'n 300 Nederlanders op internet gezet. Een van de gedupeerden is PVV-kamerlid Hernandez. De gegevens komen uit de database van het Amerikaanse inlichtingenbedrijf Stratfor. In totaal staan van zo'n 860.000 mensen creditcardgegevens, e-mailadressen en wachtwoorden online. Anonymous dreigt ook veel e-mailverkeer van Stratfor openbaar te maken. In Syrië hebben ordentroepen traangas en scherpschutters ingezet om demonstranten uiteen te jagen. In het hele land wordt massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Assad. De oppositie had daartoe opgeroepen om waarnemers van de Arabische Liga te laten zien hoe groot de onvrede onder de bevolking is. De omwonenden van het theater in Helmond, dat gisteravond door brand werd verwoest, kunnen zeker tot maandag niet terug naar huis. Bij het theater Het Speelhuis staan 18 kubuswoningen van architect Piet Blom. Vier tot zes kubuswoningen zijn niet meer bewoonbaar. Bewoners van een appartementencomplex in de buurt dat tijdens de brand werd ontruimd, kunnen wel terug naar huis. Schaatster Margot Boer is Nederlands kampioene sprint geworden. Op de afsluitende 1000 meter had ze aan een derde plaats genoeg om haar voorsprong in het klassement te behouden. Thijsje Oenema eindigde in Heerenveen als tweede, Marit Leenstra werd derde. Bij de mannen gaat Hein Otterspeer na drie afstanden aan de leiding. Het weer vanavond en vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en volgt regen. In Limburg kans op wat natte sneeuw. Morgen grijs en druilerig met soms wat lichte regen. De temperatuur stijgt naar 5 graden in Groningen en 10 in Zeeland. Tijdens de jaarwisseling blijft de kans op wat regen aanwezig. Dit was het NOS Journal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A5 Haarlem-Hoofddorp tussen knooppunt Raasdorp en De Hoek.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 We waren bij nummer 10 gebleven. Ik ga nog eh, het, lijstje door. Op nummer 20 stond Rolling in the Deep van Adele. Daarvoor, of daar, daar, ja, daarvoor qua cijfers, stond op nummer 19 Set Fire to the Rain van Adele. En op 18 Hello van Martin Solveig. Daarna kreeg ik een relatief nieuw nummer, namelijk op nummer 17 I Like How It Feels van Pitbull en Enrique Iglesias. En op 16 Grenade van Bruno Mars. Eh, op 15 stond dan Let You Game van The Wanted, het eh, best wel grote nummer, waarmee eh, deze band doorbrak. waar Kevin de Craw voor de, voor de tweede keer geloof ik mee doorbrak was met Not Over You op nummer 14. Op nummer 13 staat dan Loca People van Zak wel. En ja, die is echt in elke taal geschreven, ook in het Spaans en hier dan in het Nederlands. Leuk feitje eraan is dat het door een Nederlands is ingezongen. Dat is bijna niet te horen, dames en heren. Ah, eigenlijk wel. En... ehm dan zijn we nu aangebroken bij, eh, bij nummer 12. En dat is Danza Caduro van Don Omar. En uh, eh, Lucenzo natuurlijk. Um, is ook een, een van de grootste zomerhits geweest dit jaar. En op 11 stond dan Rain Over Me van Pitbull en Mark Anthony. We waren net, hoorde je dus... Ehm, op nummer 10 eh, Mark, of, Happiness van Alexis Jordan. En als het goed is, staat nu voor jullie klaar Play met Paradise. En dat is dus de nummer, ja je raadt het al bijna, de nummer 9. En ik al dit nummer is dat er een clip is opgenomen. En daarin is dus een olifant zien, die gaat de hele wereld over. Hij begint een burgerzoen nu lekker in Nederland. Veel luisterplezier met de lijst der lijsten, de top 20 van 2011. fly Get the jet, I gotta stay high High up like a la la la Ain't nothing here that my money can't buy Dolce, Gucci, and Louis V Yak so big I could live in the sea You for real?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 we're in Central Bay. Saint-Tropez ah, I'm Ja, nog een keer Niels. Ja, nog een keer, want die was Dit was nog een keer met Sia, met eh, de Titanium. Dat hoor nu. Dit is Toy Story van David Guetta. just wanna make you sweat. David Guetta featuring Usher, Without You. En aangezien het zo groot is, gaan we meteen door met hetzelfde nummer namelijk. Without You van David Guetta staat samen met Usher op nummer 7 in onze mega top 20 van 2011. Nummer 6. Is ding on? Word. <laughs> so what we get drunk. So what we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. Oh, so what we go out. That's how it's supposed to be. You know Living young and wild and free.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 We're just having fun, and we don't care who sees. So up. Ja, en er is natuurlijk ook iets triest gebeurd op eh, muziekgebied dit jaar. Er is namelijk de dood van Amy Winehouse. Ze was eh, op 14 september geboren in 1983. En eh, ze overleed dit jaar op 23 juli. En als eerbetoon aan haar draaien we nu rehab van uh, Amy Winehouse. And my daddy thinks I'm fine, just try to make rehab. I won't Rehab van uh, Amy Winehouse als eerbetoon aan haar overlijden. Niels. Nummer 10 was eh, Happiness van Alexis Jordan. Op 9 Paradise van Coldplay. En die kwam meteen eh, binnen op zetten op nummer. Op nummer 7 in de top 40 en dat is best wel bijzonder vanuit het niet Ja, dat vond ik best knap. ja, dat vind ik ook knap dat ik het zomaar uit mijn hoofd zeg. <laughs> vind ik heel knap. Ja, verder. Op, nummer 8 stond, staat uh, Welcome to Center P van DJ Anthony. Hij is alweer vertrokken naar ZGP bedoel je, met stand. Ja, ja, ja. dat snap ik. Op het nummer 7 hoor je de outro van David Guetta en Usher. Het is weer een megahit van het nieuwe album van David Guetta. Ja. En uh, Young and Wild and Free van eh, onder andere Bruno Mars, eh, Snoop Dogg en... En Go, en Go. En Wiz. Wiz, Wiz, Wiz, Wiz, Wiz, Kalafi? Nee, Kalafi. Met Gaddafi. Altijd gezellig met Gaddafi. gaan we nu door naar nummer 5 uit mijn hoofd. En dat is Florida Avicii met Good Feeling. Cause I get a good feeling, yeah I get a feeling that I never, never, never, never had before No, no, I get a good Oh, you like that gossip? Like you the one drinking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit. We getting this done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. Oh, Gotti boy, plus way back. I got a feeling it's a rap. ASAP. Oh, sometimes I get a good feeling. The. there En dan gaan we meteen door met een topfavoriet van mij. Mijn favoriet, nummer 4. Studio is het Oat to the Bouncer. Ja, nou, het is net nieuw, maar staat door series Request al op nummer 4 onze hit, der hitlijsten. En dat is namelijk uh, to the Bounce van de Studio Killers. Daarvoor hoorde je op nummer 5 Levels van Avicii. Eigenlijk ook weer Good Feeling van Florida, dus allebei. En je hoorde Young Wild Free van onder andere Bruno Mars en noem het allemaal op. Eh, Snoop Dogg, echt iedereen die werkt daarmee. En je hoorde Without You op nummer 7 van eh, David Ketta en Usher. Of Usher, zoals je het wil zeggen. En eh. Ja, er is dus nog wel het een en ander gebeurd dit jaar inmiddels. Vertel. Nou, vertel, vertel. Eh. ik heb het idee. Kijk, bijvoorbeeld dit nummer heeft niet gehaald. Dat, dat, doen allemaal nummers die het net niet hebben gehaald, doen we onder dit gesprekje. Dus dan is bijvoorbeeld dit Ed Sheeran met de A-team. Die hoort een heel zacht achter ons. Dus dan kun je of naar Ed Sheeran luisteren, of naar mijn zoetgevoiste stem. En wie wil dat nou niet? Zeg dat nou even eerlijk. Ik luister wel naar de muziek. Oké. Zo, <laughs> ik... Echt, het is net Johan Derks. Die komt die echt... Die forst altijd heel goed in. Ja? Ja. Je luistert naar muziek, maar doet koptelefoon af. Dat vind ik heel leuk. Maar eh, we beginnen, zullen we beginnen met Alfa aan de Rijn? Nou, laten we wel eh, een, heel naam moment. Ja, niet gezellig natuurlijk. Maar eh, Tristan van der Vee, oftewel Tristan van der Vlis, kunnen we wel zeggen. Ehm, die, die besloot een einde aan zijn eigen leven te maken, maar ook aan het leven van zes andere mensen. Dat deed hij in Alfa aan de Rijn, in een winkelcentrum. wat mij betreft is dat wel echt het trieste moment van dit jaar. Ik weet nog wel, ik was op mijn werk bijvoorbeeld. Eh, ik werkte toevallig in, werk in eh, de grootste kruidenier van Nederland. Ik ga geen reclame maken. En die Tristan had zich daar ook doodgeschoten. En um, dat was toch wel even schrikken. Hadden jullie dat ook niet? Want jullie werken allebei ook bij de grootste kruidenier van Nederland. Nee, ik, eh, ja, ik schrok er wel van, maar niet omdat hij het daar deed, nee. dat was een hele mooie dag trouwens, dat weet ik nog wel. Ja, vond ik eigenlijk ook erger. Ja, oh, Utoya. Oh, ja. ja. De, dat waren nog veel meer doden. Dat was op een eh, congres van de Socialistische Partij in Noorwegen zat. En uh, daar was een man die heeft eerst in de hoofdstad heeft hij daar een bom af laten gaan in Noorwegen. Ik geloof dat het Oslo is uit mijn hoofd. Maar ik kan nu ook iets heel dom zetten. Zeggen. Oslo, ja, Oslo. Ik heb opgelet bij alles Uh, eh, en daarna ging hij naar het eilandje Utoya. Of Utoya. En daar schoot hij nog eens rond de 50 of 60 mensen neer. Dood, zeg maar. Dat is eh, bizar. Dat uh, dat zijn bestaan gekken. En om dan nog maar door te gaan, er was ook laatst in Luik, dat is niet zo lang geleden, was er ook iemand die besloot om met handgenaten te gaan gooien op een kerstmarkt. Um, nou, en daar viel ook, van, uh, ja. oud nieuw of zo. Nou, die man die was dus bijvoorbeeld al bij de politie bekend met verboden wapenbezit. En die dacht, oh ga ik het weer doen. Weer terug naar de gevangenis. En dat hoeft natuurlijk niet. Hoeft het natuurlijk niet. Want hij eh, berooft een paar mensen van het leven en ook zichzelf. En dat zijn natuurlijk wel de nare momenten dat jij als het aan mij ligt, hoor dat toch wel steeds vaker, hè? Klopt. En dat is wel jammer. Want het is een mooie wereld waarin wij leven. Alleen door dit soort mensen wordt het gewoon een eh, wat mindere wereld waarin je leeft. En waar je altijd moet oppassen. En altijd om je heen moet kijken. Klopt. Ja. Oh, dat heb je toch heel mooi gezegd, jongens. Oh, ik moet hier iets mee doen. Ik moet een oudejaarsconferentie gaan beginnen. Um, Ga ik nou mezelf applaus geven? oh, dat is jij? Ja. Na nou, jongetje, na nou, jongetje. Ehm, maar eh, wat is nog meer gebeurd eigenlijk dit jaar? Ja, nou, ook hoogtepunten toch? Ja. Hoe moet het op? iets met drie sterren bijvoorbeeld. Oh ja, Ajax is kampioen geworden dit jaar. Oh, ja. ja. Oh, ja. ja WK-finale. Dat is was niet zo heel mooi. 2010. WK-finale? 2010. Niet 2011. Oké. Dat was in 2010, Martijn. Dat maakt niet uit. <laughs> Er zit geen Het is al niet zo lang geleden. Eh, en dat was niet zo mooi namelijk ook. Dat is verlies van Spanje, maar het is vorig jaar. Dat, dat hebben we niet over. Maar inderdaad, Ajax kampioen geworden. En dat uh, vierde toen op het uh, Museumplein. Het mooie Museumplein. Uh, waar nu geen feestje meer mogen worden gehouden. Dat is ook een leuk nieuwtje dit jaar. Ehm, en wat gebeurde daar? Er gingen mensen gingen op, op daken van het Rijksmuseum staan. Noem het allemaal op. Museum vol met schade maar ja, weet je. Ajax is kampioen. En dat telde. En dat telde. Precies. Er is nog meer leuke dingen gebeurd, dit jaar. Hmm. We hebben een nieuw kabinet. Mm, is dat leuk dan? Leuk. Eh, ja. leuk. <laughs> leuk. dat is niet zo leuk, want die, die lopen gewoon hele... Ja, ik ga het gewoon zeggen. Die lopen gewoon natuur te verkrachten. Ja, precies. Lars weet waar ik het over heb, hè? Ja, ik weet waar Vogeltjes? Ja, nee, gewoon over de hele natuur. Ze lopen gewoon de eh, natuur te verkrachten. En daar hou ik het bij. Um, ja, dat is ook nieuw dit jaar. 4. En help daarmee een... Hier. <laughs> Nou is het zo hè? Dat, het eh, Karim, ja. Ja, dat is echt, daarom hebben ze 144 genoemd. Voor jou. Je hebt ook 177, waar is mijn geheugen gebleven? gebleven. Nou, dat ruimt er weer niet. Nee, dat ruimt niet. Maar dat is wel... Dat, het bestaat ook echt 177. Dan, eh, als je hersens kwijt hebt, moet je daar naartoe bellen. Ik okay, zweer Gaan Ga opzoeken. Ehm, dan verpest je je tijd weer, maar het is bijna uit en nieuw. Dus je hebt weinig tijd tot het eind van het jaar dus. Ehm, Ga ik verder. En dat was natuurlijk ook nog eh, wel leuk. Eh, de ontdekking van Brit Dekker. Van fucking vet. Nee. Toen werd het stil. was daar leuk aan? Ja, nee, nou, het schijnt zo dat de eh, Brit al een paar keer naar de 144 heeft gebeld. toen de wc eend op was. 177 toch? Of 17... 144. Ja, toen de wc eend op was dacht ze, nou, ga ik 144 bellen. Want dat is natuurlijk niet goed als mijn wc eend op is. flauw grappen. Veel. Ja, ja. inderdaad. <laughs> Zal ik nog een hele flauwe, slechte grap maken? Nou, doe maar niet eigenlijk. Ik zat gisteren dus op de bank. Dat doe je toch, hè? En ik, ja, gewoon een pagina dan. Ik moet de tijd moet ik volpraten. Oh. Ik heb nog één minuut volpraten. Dus deze grap is ook heel leuk. Maar in ieder geval, uh, je hoort trouwens koppelen met Hercules Kevin. Dat was ook een hele grote hit dit jaar. Ehm, maar in ieder geval, ik wil zeggen, ik zat dus gisteren op de bank. Een beetje tv te kijken, een beetje met muziek klooien. Ja. En eh, toen kwam er een oud vrouwtje aan de deur, die belde aan. En uh, met de collectebus. Voor, de, voor de Alzheimer stichting. Ja. Dus ik doe open. En ik zeg... Uh, of zij zegt, uh, wil je wat geld geven? Ik zeg, Laat maar raden, je, bent, je, hebt, je zei, ik ben vergeten waar ik mijn portemonnee nee, heb gelegd. Nee, nee, ah. <laughs> Niels, je verpest de grap. Ah. U bent al vier keer langs geweest. En ik doe de deur weer dicht. Ja, <laughs> oh, ik moet maar... maar... Hoor, vond je hem zelf leuk of niet? Nee, weet ik het wel het leukste? Nee, ik vond hem wel heel leuk. Ik, toen ik hem hoorde van Dolph Jansen op Nederland 1 vond ik hem grappig, maar... Ja, het staat eigenlijk totaal nergens op. Maar ja, 177. Daar bel je naar als je mij wil redden. Ik kan ik doneren op 177. Ja, eh, maar goed. Karim de winter door. <laughs> Ja, help je. Nou, dat hoeft niet. Nee, dat is 4-4. Nee, dat is een... Oh. Dat is voor de... Oh, Lars. <laughs> oh. oh! Wil jij nog een keer langskomen, jongen? <laughs> Moet je zo, ik, ik geef hem wel gelijk. Ja. <laughs> ja. ja. Uitgestorven aapsoort, toch Niels? Ja, ja, ja, ja. Zullen we maar verder gaan met de lijst der lijsten? Trouwens, nog één heel leuk dingetje dit jaar persoonlijk is dat ik wel mijn doorbraak heb beleefd, natuurlijk. Met de film en mijn zangkunsten. Ja, ik, ik, zag je al een aantal keer inderdaad bij de grootste winkel van Nederland. Eh, zag je inderdaad al een paar keer de... Ja. Vegen, hè? Dat is jouw nieuwe, eh, nieuwe roeping geworden. Ook ja, maar ook het acteren en het meezingen met liedjes als de Party Rock de van LM en VO. En die staan nu op nummer 3. Nee? Nee, het is niet zo goed voor de box en... Uh... Het is ook meer rap hè, dus daar kan je niet meer zingen. is in the house tonight Everybody just have a good time We gon' make you lose your mind.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 I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No letting our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time.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 Is natuurlijk heel leuk. Hallo Niels, ben je er? Mooi. Ga ik je microfoon open? Ja, is goed, dankjewel. En van Lars ook. Hallo dames en heren, we zijn er weer. En het is al, je hey, we zijn er weer. Hm. Wie DNA? nee weet ik niet. Hé, hey, we zijn er weer. Ja. Ik zal even de, lijst vanaf nummer 5 doen. Of oh ja, dit doen Vanaf nummer 5 doe jij maar. Levels Avicii, Good Feeling. Uh, dat was een Florida en Avicii. Je hoorde daarvoor op nummer 4 Out to the Bouncer, mijn favorietje. Met uh, van Studio Killers. Uh, daarvoor op nummer 3 Party Rock Anthem van de LMFAO. En op 2 Give Me Everything van Jack en uh, Pitbull en Nieuw. En noem het allemaal op. En ehm. Dat betekent dus dat we bijna aan zijn gekomen bij de nummer 1 in de lijst der lijsten. De lijst van 2011. Het allerbeste nummer. En uh, als je goed hebt opgelet, ontbreekt er wellicht nog één nummer die je zou verwachten in deze lijst. En dat is dus ook de nummer 1 dan. Dat is ook wel een hele leuke inkoper natuurlijk, want er is nog maar één nummer, dus dat zal Flappy. nummer zijn. Hè? Flappy is al geweest, die ligt oh. alweer eh, in de wc-pot. Maar dan wel in een andere vorm. Oké. Ja, alleen is over nagedacht. <laughs> Wie zei wat? Wat zijn we daar? Ik zeg, ik denk dat we eerst een roffeltje krijgen. Ik eh, weet wel zeker. Ik weet. Nu loop je de tijd een beetje verpest. Oh. De nummer 1 is? Niets. Want we gaan nog heel veel meer zeggen. Want anders komen we niet uit met de tijd. <laughs> ik weet wel wat mijn nummer 1 dit jaar is geweest, hè eh, Niels? Ja, het is heel goed voorbereid. Maar Niels drukt weer op een knopje. Dit is wel mijn favoriet van dit jaar. Ga even luisteren hoor. I'm a working guy from 9 to 5. I'll do anything just to stay alive And you know I need my radio The only thing that keeps me going Is a little jive and rock and roll and hey yo Master Listen to the Radio. Onze grote vriend uh, eh, Country Henk, of Harry, wat is het? Henk of Harry, één van de twee. Hij heeft een andere naam gekregen, denk ik. Maar dat maakt niet zoveel uit. Ehm, het is bijna oud en nieuw, hè? Het jaar zit er bijna op. 2011 telde 365 dagen. Ik, eh, het staat even met een schrikkeljaar in mijn hoofd. ja, nee, maakt niet uit. Ik ben een beetje van mijn apropos. Ehm, maar het telde dus uh, eh, 365 dagen en uh, waarvan wij 53, 53 En weken... Vandaag is nog het kerstcream? Want dat is jouw standaard ritueel. Oh, ja. Ik wist dat ik het ging vragen en dan moet ik over nadenken. Het is ongeveer nog... Uh, hoeveel dagen was het geleden? Vier dagen geleden toch, Niels? Ik zeg niks. Tweede kerstdag. Maandag. Vijf dagen geleden. Vijf dagen geleden. Dus er is nog 361 eh, dagen tot kerst. En dan vraag jij af... Waar blijven mijn belletjes? En die krijg je dan ook. De kerstbelletjes, Niels. En het is nog precies één dag tot het geweldigste feest van het jaar, namelijk Oudjaarsdag. Met om 12 uur vuurwerk. Heel veel vuurwerk zelfs. En ehm, dan kom ik nu aan bij het moment waar iedereen al de hele avond vanaf 5 uur heeft op zitten wachten. De enige kleine flappie. Nee, het is flappie niet. Ja. De winnaar van de top 40 van 2011 is Niels. Gaat het Titanium. Titanium van David Ketta en Sia. Sia? Sia. Tja. Tja. Veel luisterplezier. Dit is de nummer 1. Zo, niet te hard op je stoel staan, want je microfoon staat open. Maakt niet uit. Mensen die denken dat ik gek in jou ben, maar ik ben zo. ben ik ook. Maar, ons rest nog eentje, e, e, e, één e dingetje. Wij wensen jullie, en denk ik ook namens nou, Niels spreken, Niels. Ja. Wensen wij jullie echt een heel fijn voorjaar. 2012. Ja. En we hopen dat je met al je vingers weer luistert. Volgende, volgende week. Uh, en nou, welke eh, datum is dat, Krim? Dus jij houdt jij altijd van de data, hè?